Levi van Eck met het NOS-journaal. Sinds het begin van de Russische invasie zijn bijna 3000 Oekraïense militairen gesneuveld, al dus president Zelensky. Ook vielen er 10.000 gewonden. Volgens Zelensky zijn bijna 20.000 Russische militairen gedood, vele malen meer dan het officiële Russische dodental, zo'n 1400. De aantallen zijn moeilijk onafhankelijk te verifiëren. En vanwege de oorlog in de Oekraïne passen veel Nederlanders hun energieverbruik aan... blijkt uit een peiling van het AD. 46% van de ondervraagden zet de verwarming een graadje kouder, zoals het kabinet had gevraagd. Ook zegt een deel van de ondervraagden minder vaak de auto te pakken en korter te douchen. In Harderwijk hebben 200 huishoudens ten onrechte een energiesubsidie van 800 euro ontvangen. Geld dat ze moeten terugbetalen. Het kabinet geeft gezinnen die rond moeten komen van 120% van het sociaal minimum... een eenmalige uitkering vanwege de stijgende energieprijzen. Wat er precies fout is gegaan is niet duidelijk. Bij rellen in de Zweedse stad Eurebro zijn gisteren zeker acht mensen gewond geraakt. Aanleiding was een bezoek van de Deens-Zweedse voorman van de extreemrechtse partij Harde Lijn. Tegen demonstranten staken onder andere politiebusjes in brand. De politie, politie loste waarschuwingsschoten. Bij een eerdere bijeenkomst ontstonden ook al rellen. In Emmen hebben voetbalfans tot diep in de nacht feest gevierd... na de terugkeer van FC Emmen in de eredivisie. Dankzij de 1-0 zege bij FC Dordrecht is de Drentse club nu al verzekerd van promotie. Emmen degradeerde vorig jaar na één seizoen al uit de eredivisie. Met nog drie wedstrijden te gaan is het kampioenschap van de eerste divisie in zicht. Het elftal wordt vanmiddag gehuldigd. Het weer, veel zon vandaag, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt 12 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Ook de paasdagen zijn zonnig en warm met maximaal 19 graden.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 taking your time getting back. Oh, I thought we left that back in high school. The way you got me waiting here for you. Ain't nobody got time for that. You don't need to lie to me, let it be known.